Het Britse lagerhuis gaat onderzoeken of premier Johnson in het begin heeft gelogen. Toen bekend werd dat de feestjes hadden plaatsgevonden. Het parlement is niet de enige die op zoek is naar antwoorden, zegt correspondent Fleur Lansbach. Er lopen verschillende onderzoeken die elkaar in de weg zitten. Dus de politie, nu een parlementair onderzoek. Er is ook nog een integriteitsonderzoek van een ambtenaar Sue Gray. Dus eh, ja, alles loopt hier door elkaar heen. In dat politieonderzoek zijn al tientallen boetes uitgedeeld, onder meer aan de premier zelf en de minister van Financiën. Amerika gaat Oekraïne opnieuw helpen met spullen. President Biden heeft een nieuw steunpakket aangekondigd van 735 miljoen euro. Er gaan onder meer drones en munitie naar Oekraïne. De Feyenoord fanclub is blij dat er voorlopig geen nieuwe Kuip komt. Vanmiddag werd bekend dat er het nieuwe stadion er niet komt. Het is namelijk te duur. Veel supporters waren vanaf het begin af aan tegen de bouw van een nieuw stadion. De fans vinden het zonde van de tijd en het geld dat er al in is gestoken. En in Nederland is de sport niet zo heel erg groot. Canicross. Dat is eigenlijk sporten terwijl je door een hond wordt voortgetrokken. 3, 2, 1. Oké, hap, hap, hap. Ja, in de sporten, dat kan hardlopen, fietsen of sleeën zijn terwijl de hond je trekt. Marjolein uit Zeeland is er samen met haar honden Lumi en Kima hartstikke goed in. Door haar maak ik zoveel snelheid en kan je ook heel snel weg zijn. En dat is zo belangrijk ook met de wedstrijden, dat zij je elke keer uit de bochten trekt. Marjolein en haar, en haar honden doen eind deze maand mee aan het WK Canicrossen in Frankrijk.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 I'm and the clock keeps ticking, the clock keeps ticking Tick-tock, ticking away I'm thinking and I can't stop tricking Can't stop tricking, don't take I'm drowning in my social surrounding The sun is downing and my heart's still beating For the songs I'm picking and the clock keeps ticking The clock keeps ticking, tick-tock ticking away world keeps lying, the world keeps lying Stista stealing away I listen, gleam and glisten But something's missing Please take the pain away I'm crying but there's no denying Cause we don't get younger No bigger, stronger And our bones are sticking And the clock keeps ticking Keeps on ticking Tick tock ticking away Keeps ticking Keeps on ticking Keeps on ticking Tick tock ticking away so you can van Newland. En achter Newland zit Alex Nieuwland. Ehm, en ik eh, verbaas me erover, net als de eerder genoemde collega Willem de Waard... dat deze man dus eh, gewoon eh, helemaal geen uitnodiging krijgt op een festival waanzin. Want de muziek is er niet minder om. En bovendien, uh, het, het is ook zo dat ik nu al gezien heb dat er ook wel een onderhoudende eh, optreden wordt eh, gegeven. Eigenlijk zit er heel veel dynamiek in. En dit is een van de nummers die hij nog niet zo lang geleden... ik denk eh, een maand of drie, vier terug, heeft uitgebracht. Beat de klok. Ehm, en over de tijd gesproken... Gelukkig zitten we wat ruimer in het jasje. En dat heeft te maken met de gast van vanavond. Dat is Jasper Schalks. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want eh, twee weken geleden, eh, of ja, twee of drie weken geleden had ja, ik je aan de Precies twee weken. Ja, ja, Dan had ik eh, je aan de telefoon vanwege je nieuwe single Burying the Hatchets. Ik zeg het goed, hè? Ja, Burying the Hatchet. <laughs> ja, ja. en dat was weer eigenlijk waar we je het, het beste van kennen. Namelijk country Amerikanen. Maar dan zeg ik altijd het is toch, zit er een beetje zo'n West-Fries randje zit, er, eh, zit aan. Ja, ja, eh, ik, ik, weet nog niet zo goed wat je nou eigenlijk met een West-Fries randje bedoelt. Hoe je dat is toch een beetje eh, het, het, het, het, het, groene... de klei. De klei. Ja, nou ja, goed. Je moet er een mooie draai aan geven om het een beetje ook te kunnen verkopen. Uh, <laughs> bedoel, dan moet dat... Ja, zo is het ook. Ja, ja. zo is het ook. Maar ik denk dat dat toch wel heel duidelijk de country en Amerikanen wel jou op het lijf eh, geschreven. Is het soms een tweede huid? Een tweede huid, ja. Dat vind ik wel eh, mooi gezegd. Ja, ik kan het meeste, meeste verhaaltjes in kwijt in die stijl. Ja. Ehm, eh, ja, de verhalen, waar, ga, waar, gaan ze eigenlijk over? over van alles en nog wat. Ja. ja. Soms gewoon liefdesliedjes en soms zijn het ja, verhalen die, die ik zelf verzon. Of, ja, ik heb ook een, een, een vrij nieuw liedje die moet nog uitkomen. Die, gaat, die gaat over een, een, vrouw die in de Verenigde Staten ter dood veroordeeld is. En een verschrikkelijk levensverhaal heeft ja. gehad. En gewoon dat is het verhaal eigenlijk heel letterlijk in dat liedje omschreven. Ja. Dus het, het kunnen ook waar gebeurde verhalen zijn. Ja. Eh, en dat je dat eh, eh, ja, min of meer verwerkt in een, in een song... wat de mensen dan misschien tot nadenken zou moeten stemmen. Ja, ja precies. Het is... Ook een beetje vergelijkbaar met... Eh, nou ja, dat is wel een hele grote vergelijking <laughs> natuurlijk. Ik ga me er nu al voor dat ik het ga zeggen. Maar eh, Hurricane van, van Bob Dylan ja, ja. is ook zo'n soort liedje geweest natuurlijk. Wat eigenlijk heel letterlijk het verhaal heeft verteld over, eh, over Rubin Carter, die, de bokser. Ja. en hoe hij niet een moord beging, maar daar wel onschuldig voor in de gevangenis zat. Ja. En dat was ook om, ja, om mensen te, te bewegen en na te laten denken, ja. inderdaad. Eh, dan zitten we gelijk al meteen eh, in het inhoudelijke gedeelte van het eh, gesprek. Maar ben jij dan ook iemand die wat dat betreft een beetje maatschappelijk betrokken is... en dat je dan ja, toch door middel van je songs ook dat laat blijken. dat er, ja, het hoeft niet meteen een bezwerende vingertje op, uh, op te steken zijn. Maar het kan wel zoiets zijn dat mensen die het verhaal dan horen achter die song... zoals wat je net schetst... Mhm. Dat ze daar ook even bij nadenken. Ja, nou dat is wel de bedoeling. En ik heb, eh, ik heb vaak wel een mening over dingen, ja. ja. <laughs> en, eh, en soms eh, laat ik die even doorschemeren in, een liedje. Is dat ook is dat lastig om dat te doen? want ik, ja, we, we, leven in een maatschappij waar een meningscircus aan de orde van de dag is. Zeker, je hoeft alleen maar een talkshow over... een talkshow, tok, tok, ja, talkshow. talkshow. Uh, talkshow, ja. ja ik probeer wel over het algemeen vaak pas een mening ergens over te hebben... op het moment dat ik hem ook goed kan onderbouwen. Mm. Ehm, dat, eh, dat is eh, denk ik al een verschilletje tussen heel veel mensen. Op, nou, ik zit op Twitter. Mm. Dat, is, eh, dat is soms rampzalig. Ehm, wat betreft het meningencircus daar. Ehm, maar ja, over, over heel veel dingen heb ik ook wel weer geen mening hoor. Mm. een beetje als de Nederlander die, als je bijvoorbeeld naar een actualiteitenprogramma is gegaan... Uh, Eén vandaag is altijd zo'n mooie daar met het opiniepanel. En gaan ze vragen stellen. en dan, eh, is het eh, op een gegeven moment de, mensen die dan een mening hebben. En dan hebben ze ook nog een derde deel. Weet niet, heb geen mening. Ja, ja precies. Ja. Nou, van sommige mensen vind ik het inderdaad onbegrijpelijk als ik dat bekijk. Van waarom, waar haal je je mening vandaan? Ja, waar baseer je die in godsnaam op? En ja, eh, Heel bijzonder is dat. Oké. <laughs> we gaan straks naar je luisteren. Maar zover is het nog niet helemaal. Eerst nog eh, twee nummers. Een van eh, die nummers eh, die, ehm, die we laten horen was vorige week eigenlijk spiksplinternieuw. Het was de dame die, ja, um, kom ik toch weer uit, <laughs> die even de telefoon had uitstaan, Noah Lorin. Maar uiteindelijk is het allemaal nog net goed gekomen vlak voor 9 uur, toen ze bellend de uitzending inkwam. samen met Josimar Gomez en haar nieuwe single heet Head On. You're tip tip tiptoeing around me. Just tell me what it is. I can't deal with this. You're tumbling around the point. You got something to say. Just tell me what it is. I am not the type to go out of my way of confrontation. No, I'm the girl who likes to face her issues head on. I'm straight up. honest even when I fuck up. You can tell me what you want, I won't buck. I, promise. Don't take me for hiding. Double meaning, I won't be misleading. No passive aggressing. Can you do the same thing too? Cause I'm straight up. I'm straight up. You know that. I know that you. I'll be honest, even when I fuck up. I fuck up. You can tell me what you want, I won't, but I will not, but promise. I promise you that. Yeah. Oh. I promise this'll work if we work on communication, Yeah. Might just take a while, but you know I have the patience, yeah. Cause I am just a man that knows what he wants. I love it when you face all of those problems head on. Uh-huh, yeah. The confidence was it for me. With those heels, you look six feet. Foxy like the 70s, but honestly, you better me. That's all a brother want from this. Trying to match your confidence. If I don't have to cuss for this, I put it in a song like this. I am not the type to go. I'm straight up. straight up. You know that. I know that. I'll be honest even when I fuck up. We fuck up. You can tell me what you want, to won't but you won't budge. I promise. You promise. I promise. I'm straight up. promise even when I fuck up. You can tell me what you want but I promise, I Ja, en Oh nee, nee, ik, vergeet er nog één. Ik moet er, <laughs> ik moet er nog één draaien. <laughs> ik, zit, ik zit helemaal te schrikken van... Noah Lorin was dat met Josie Gomez. Uh, eh, ik, ik, had twee nummers uh, gedraaid. En ik heb er nog maar één van die twee gedraaid. Dus eh, nee, ik eh, ga nog even eentje nog eh, doen. En dat is van de man die morgen zijn EP gaat presenteren. dat doet hij in Bitterzoet. Maar vanavond mogen we al de nieuwe single van die EP laten horen. Clowns and Ghosts van Mella. Dark shivers fly over your head Dreams of a lonely girl that's lost at sea Just put your thoughts inside my hands And let go, cause I'll carry them Far away from harm You walk through the night to clear your head and put your heart inside a hollow tree. The darkness fills you up instead. So just fly on when the night is through, and in the morning you'll be. dat was een Clowns and Ghosts van de EP When the Night is Full of Spice. En dat is ook eh, tegelijkertijd eh, datgene wat hij uh, hij morgen gaat uitbrengen bij Bitterzoet. Um, ik, ik ga kijken of Jasper al klaar zit. Ik denk haast van wel. Ehm, de eerste twee nummers eh, gaat hij uh, zo dadelijk eh, spelen. Dat gaat hij zo dadelijk doen. En het eerste nummer wat hij, wat hij laat horen is Stand This Storm. En één korte vraag. Was dat de eerste of de tweede single? dat is de eerste single geweest, ja. Die heb ik ehm, in april vorig jaar alweer uitgebracht. bijna een jaar terug. Dat is, alweer een jaar geleden. Ja, ja volgens mij op, wat is het vandaag? 21 april, toch? Ja. Ik heb hem op 22 april <laughs> vorig jaar oh, precies ja, een jaar geleden. Dus, ja, eigenlijk, eh, eigenlijk precies eh, een jaar na dato gaat hij hem nog een keer spelen... maar nu hier bij ons in de studio. wrong. I can see it in your eyes. That look was there too long. Did someone ever treat you bad? Hurt you in some way? said with something I'd say. Cry, baby, cry. Rest your head in my arms. I'll die, baby, die to keep you safe and warm. And lie, baby, lie that we'll stand this storm That will stand this storm There are times I lose my faith can't reach your signs Sometimes I am standing right on the borderline Cry baby cry Rest your head in my arms I'll die baby die To keep you safe see it in your eyes We won't stand to this storm dat was de eerste. En het tweede nummer wat hij laat horen is van, ja, van niet zo lang geleden. Want dat was een eh, week of twee, drie jaar eh, geleden toen hij eh, de single uitbracht. Maar dat gaat hij dus nu laten horen. Ehm, veel over gezegd, veel over gesproken. Wil je het weten, dan kan ik ook even verwijzen naar het verhaal bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want dat, daar is hij als update meegenomen in de rubriek Nieuwe Muziek. Eh, en dit zeggende zeg ik ook omdat, hij, eh, omdat Jasper zich dan klaar kan maken voor die single... Burying the Hatchet, maar dan hier in deze studio-uitvoering zoals we hem eh, nu gaan horen. through much hassle, babe. I hope you understand. After all the fights we've had, I let go of your hand. There have best too many things that stick into my throat. I carry all these memories, babe. It's a way too heavy load moment you try to take my hand, I sighed. The moment you stepped into the bus, I cried. And when I said to myself, I don't love her anymore, I lied. behind on one fine sunny day. Her head will be buried when there's nothing more to say. No more lies to speak and no more promises to break. And every tear's been faint by then, and every cry's been fake try to take my hand, I sighed. The moment you stepped into the bus, I cried. And when I said to myself, I don't love her anymore, I lied. And when I said to myself I don't love her anymore I lied dat was hem uh, voor uh, dit moment uh, Jasper Schalks. Straks in het tweede uur nog een keer twee nummers eh, die hij gaat eh, spelen. Dus dat ehm, is voor eh, latere zorg. Maar we gaan eerst nog even nou ja, zorg. Het is altijd nog eventjes om iets naar uit te kijken. Ik doe ik altijd denken aan die weermannen die dan op een gegeven moment zeggen... ja, het lage drukgebied heeft ervoor... dat is dankzij... nee, dat is de oorzaak dat wij het slechte weer hebben. Dus ik moet het altijd even netjes uitleggen. Nee, we gaan eh, straks, eh, eh, kijken we ernaar uit om de volgende twee nummers. En dat is dus niet voor latere zorg. Nee, dat is iets om naar uit te kijken. Kijk, dat is het verschil. Hoe je het weerpraatje inkleedt. <laughs> om maar even de vergelijking te maken. Ehm, Mindel Smit, die ga je volgende week in, telefonisch in de uitzending horen. Dan onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want het is eh, de laatste donderdag. En dan kijken we wat eh, eh, Noord-Holland allemaal weer heeft opgeleverd. Nou, ik zou maar zeggen, kijk maar eens even een beetje op die site. Want dan zie je ongeveer al wat er al aan stortvloed van materiaal is geleverd. Dus dat komt wel goed. Um, een van de, de singles die Mindel heeft uitgebracht, eigenlijk haar eerste, is deze. En daar heeft ze nog behoorlijk wat publiciteit mee gehaald in de plaatselijke en regionale kranten nummer dat heet Te Ver. was hoe ik het ervaarde. Er voor elkaar zijn, zo nu en dan. Wij die elkaar bedaren. Gedeelde emoties en erkenning van pijn. Een hoopje vertrouwen ging zo voorbij, vrienden bleken the eye Is dat iets dat werkelijk bestaat? Had ik dit dan kunnen voorzien? Iets dat ik had kunnen merken misschien? elkaar. Mindel Smit met Te Ver. En eh, deze Toon van Mil, die heb ik ook eh, al eerder in de uitzending gehad. Met Mama, vergeef mij. Het is, eh, even kijken, vijf over half negen bijna. Dus een beetje opschieten. want zo dadelijk dan heb ik Rens de Vos van Noise in de uitzending. En dat gaat over de EP Still Nothing. De tweede EP van Noise. Bovendien de heren en ehm, de, de dames die in Noise zitten eh, hebben ook een eh, Rob Akda Award verleden. Dus dat eh, is misschien wel leuk om daar ook het even over te hebben. Flora Sophie, die hadden we vorige week als nieuwe single. En dit is Skin Shout. Het album dat komt dit najaar. I'll deal in a fake. The screams of your echo, your life's mistake. zo komt er eh, nog eh, van alles en nog wat eh, voorbij zetten in, in dit gedeelte van de Alternative FM. Is het, het, ja, het, het luisterbare en het verhalende van country en Nederlandstalige muziek of beter gezegd country-Amerikanen, dat moet ik zeggen. dan kom je ook uit bij dit soort dingetjes. en dat is weer gewoon alternative rock, punk rock, hoe je het maar noemen wilt van Noise. En eh, ik heb ook eh, meteen eh, de, de meest recente single gedraaid, Most of All. Ehm, en aan de telefoon Rens de Vos van Noise. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een beetje een tijdje terug. Want Noise heeft ook meegedaan aan de Rob Akda Award. En ik meen dat ik je toen ook nog eens een keer geïnterviewd heb. Dus volgens mij staat het mij wel bij dat ik dat gedaan heb. Volgens mij ook inderdaad. Ja, ja, want eh, eh, ik denk eh, jaargang, help mij even, 2015, 16 of 16, 17 die kant uit? Nee, 19. 19? 18, 19 dan moet het geweest zijn. Ah. ah 19 Ja, ja, ja. Dus jullie, jullie hadden nog wel de mazzel van een finale. Die, eh, dat hebben die mensen van 1920 niet, eh, niet gehad hoor. Dus... Eh, nee, wij hadden ook geen finale. <laughs> Hadden jullie ook geen finale? Nee, oh, nee, nee. dus dan is het de, de, de welbekende 1920 geweest waar jullie in zaten. Dus... Dat zou heel goed kunnen dan hoor. Ja, ja, ja, ja. ja dan, dan hebben jullie hetzelfde verhaal als three-point landing. Dat hebben jullie dan meegemaakt. Ja, goed, maar ehm, bij jullie is het eh, toch eh, redelijk eh, snel gegaan. Want de oh, muziekplatformen, en dan noem ik even een Indie XL... die weten jullie wel te vinden, heb ik het idee. Ja, daar hebben we ook een beetje geluk mee. Ja? Indie XL is inderdaad wel heel snel. En je kan gewoon je nummertjes toevoegen op de website. En dat hebben wij ook gedaan. Dat leek ons wel een goed plan. En wij hadden het geluk dat we in een lijst gegooid werden. En zo werden we een beetje opgepakt. Ja, ja want dat, ik zou, ja, er, zit een, een, een, een aantal lieden die ik eh, via, dit, eh, via de socials ken... Eh, die dan op een gegeven moment daar het, het, nodige werk van maken. Maar goed. Ehm, nou had ik iets geplaatst. Ehm, dan weer even in mijn rol als redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland. En ik had in eerste instantie gedacht... Amsterdamse bent, maar dat zijn jullie niet, hè, toch? nou, we hebben, nou, we hebben Indie XL, die heeft ons laatst genoemd uit Almere. Almere? Dat was gewoon een typfout, denk ik. <laughs> ja. ja. Um, en... Eh, Amsterdam hebben we gehoord en Haarlem nou. Ja, ja dat ben ik, Haarlem hè. Dus eh, wat is het nu? Eh, eh, want, Nou, we, hadden het hier nog over met de band en we zijn eigenlijk een beetje van mening dat we het gewoon niet moeten zeggen. En dat mensen nu <laughs> gewoon zelf wat mogen invullen. Ah, oké, oké. Dus nou, dan noemen we gewoon jullie een Noord-Hollandse band. Punt. We zijn een Noord-Hollandse band inderdaad, ja. <laughs> nee, ja. wij... Ehm, de, hoe het een beetje begonnen is, is tussen eh, Elise, Victor en ik. Elise is de bassiste, Victor de gitarist eh, en ik drumde toen in die tijd. En we komen allemaal uit Aalsmeer. ah. dus het ligt allemaal tegen elkaar uh, aan. Ah, dat is uh, eh, meer, zelfs. Ah, ah. Ja, Een beetje eigenlijk buiten de Halemermeer. Aalsmeer, uh, ja nou goed. Ik, meen dat daar een groepje als Teddy's Hit, die komt daar vandaan. Dus, uh, <laughs> ja. Dat, weet ik, dat weet ik dan weer wel. Ja. Snelheid. Nou, dan, ah. <laughs> Jij weet echt alles te vinden. Ja, ja, goed. Als je op een gegeven moment uh, dit soort uh, dingen doet... dan weet je ongeveer wel waar ze vandaan komen. <laughs> Dus, dus ja. Ja, ja, ja. het is een beetje, dat is een beetje fuzzy rock. Maar jullie zijn even net, net een tandje zwaarder, vind ik, in dat opzicht. Dus... Maar de, de zanger van Totus Clusion komt, komt hier ook vandaan. Dus die, die, die repeteert ook in Halsmeer. Ja, ja, ja. Um, even over jullie, want Nothing was de eerste eerste EP. Dus jullie dachten, nou dan noemen we de tweede maar stilnachting. We moeten een beetje cynisch blijven. <laughs> ja? Nee, maar hoe zit dat? Eh, is dat ook een beetje jullie kijk op eh, de maatschappij in dat, in dat opzicht? Nou, ik, nee, onze muziek is niet echt met politiek eh, te vergelijken of daar wil ik niet echt hm. aan vastzitten. Hm. Ik, ik, persoonlijk gaan de teksten meer over persoonlijkheden en dingen die je ziet in het dagelijkse leven die je een beetje irriteren of eh, wil aanspreken. En eh, Nothing was ja, de eerste EP, omdat ik dat gewoon... Ik, koos ervoor omdat ik het een mooi woord vond, wat ook veel terugkwam in onze teksten. Mhm. En de tweede EP heet Still Nothing en het, is, het, heeft wel een bepaalde rust eigenlijk, vind ik. Ja, ja, En het, het, sloot wel aan. Oké, okay, eh, dus, dus het is een logische gevolg van deel 1 is dit deel 2. Ja, en als we ooit een album gaan maken is het misschien wel something. Ja, <laughs> ja. dat zou zomaar kunnen. Maar even inhoudelijk, ehm, ja, eh, is dat ook een beetje bewust ook de muziekstijl die jullie daar ook eh, bij, eh, bij hebben gebracht? Of niet? Of is dat weer een heel andere reden waarom jullie die, juist deze muziek maken? Eh, nou, we omschrijven onszelf een beetje als postpunk. En we, mhm. we, proberen heel veel invloeden te halen uit de, de, de Britse postpunk scene die nu echt wel gaande is. Mhm. En dat heeft ons ook wel geïnspireerd. Ik denk dat we in 2018, toen zong ik en speelde ik nog gitaar. En toen op een gegeven moment, Victor, onze gitarist, die, eh, die schreef een, rifje een riffje en ik kon er niks mee. En toen gooide ik mijn gitaar aan de kant. En toen was het wel duidelijk dat het gewoon nu werd het postpunt, nu gingen we deze kant op. En sindsdien is, voelt het gewoon heel natuurlijk om deze eh, ja, vuige, maar ook wel dissonante eh, eh, muziek te maken. Ja, vuig is het zeker. Zoals mijn waarde vriend PP eh, Fischer van de, de Rob Akda wordt dat ook eh, echt zegt. Er zit wel iets vuigs in, eh, in, de, in dat opzicht. Ehm, ehm, nou ja, goed, die, die Still Nothing die is deze week gelanceerd. Ehm, heb je, ja. zaten er al mensen met smart op, op deze EP te wachten van jullie? Nou, dat hoop ik wel. Ja. Nou, ik, ik, denk alleen dat eh, de, de, single die was misschien even wat beter uh, gevallen. Ik denk dat het misschien qua onze promotie of zoiets, maar eh, hij staat er pas sinds gisteren op. Dus ik denk dat, ook een beetje, dat we gewoon een beetje geduld moeten hebben en dat het vanzelf wel weer gehoord gaat worden. Ja. hoe zit het nu de pandemie voorbij is met optredens? Ehm, gaat het, zien jullie daar ook ja, mogelijkheden toe? Nou, absoluut. We hebben er al een paar gehad. Ja. Vertel. Eh, nou, we hebben nou afgelopen week, hebben we, stonden we vorige week donderdag stonden we in het skatepark Noord. En toen zaterdag stonden we in het slachthuis in Haarlem. Ja, dat is in de buurt, ja. En dat was echt weer ouderwets eerlijk. Ja. ja, eh, dat is echt top. Eh, ja, merk, merk je juist, ja, Slachthuis, dat is zo'n uh, zo'n broedplaats waar allerlei creatievelingen bij elkaar komen, ook op muzikaal gebied. Maar komt het daar echt tot z'n recht, tot wat, wat, wat jullie doen? Eh, dat denk ik eigenlijk wel een beetje. Dus het heeft ook gewoon met, de, de, denk ik, toch wel de leeftijd te maken. Er zijn er heel veel eh, nou ja, mensen van onze leeftijd. En die zijn ook allemaal in de muziek. Dus het is ook gewoon, je, je inspireert daar een beetje elkaar. Ja, en ja, elkaar helpen en een beetje eh, elkaar wat, wat ervaring uitwisselen. Zoiets dus. Nou ja, absoluut. Zeker. Ehm, maar goed, dat, dat, dat is zeggende is dat natuurlijk, ja, er zit er misschien nog meer aan te komen de komende tijd. Nou, we zijn druk bezig met showtjes binnenhalen. Ja. En we, ja, nou ja, wij weten niet zo goed wat we kunnen doen om dat sneller te laten gaan. Maar ja, als we de kans krijgen om te spelen, dan gaan we spelen. Ja. En voor de rest proberen we nu die, eh, die klote pandemie voorbij is, gewoon weer een beetje de, de social media ook weer in de gaten te houden. We hebben een tijdje moeite gehad met repeteren, omdat het moeilijk was met wat mochten we. Of, eh, nou ja, ons leven ging ook door, dus we hadden allemaal verschillende roosters. Ja. We hebben nu weer een vaste dag om te repeteren, dus we hopen wel weer... Eh, volle bak aan het werk te gaan. Ja, ja want dat, de eh, laatste, eh, de, de regelmaat eh, was natuurlijk ver te zoeken met die pandemie. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. Daar ben je op een gegeven moment ook helemaal gek van, denk ik. Ja, dat was echt te horen Je, kon echt helemaal niks. Je, kon elkaar ook niet echt kwalijk nemen. Soms was het zelfs een beetje zagrijnig op elkaar. Ja. Maar ja, uh, je doet maar voorzichtig en nou ja, blij dat het voorbij is. Goed. Ehm, nou ja, we hebben die, eh, eh, een van eh, de oudere singles nog. die staat op Nothing, volgens mij. Die Torn, Torn Pictures. Ja. van, van welk jaar was die ook alweer... 2020 komt die EP. 2020. Goed, dit is Noise met Torn Pictures. dat eh, was uh, Noise met Torn Pictures. Ja, dan eh, is het aan mij de schone taak om ook straks ehm, aan te kondigen... dat we dus nog een uurtje hebben. En in dat uur dan gaan we in ieder geval praten met Martin Erich van The Sign of Leo. Die had toch een aardige agenda als het ging om telefonische interviews. gisteren was hij al te horen bij eh, de collega's eh, van eh, Seaport. dat is een omroep hier boven ons bij Velsen. Op de kaart dan wel te verstaan. Want in, dit, in dit pand zit de technische ruimte. Maar ik heb het over de kaart. de topografische kaart. want Seaport die hadden een beetje het verhaal van de Sign of Leo ja, opgepikt. En straks gaan wij natuurlijk ook eh, praten over dat album... wat eh, The Sign of Leo heeft uitgebracht. Eh, en dat album dat heet Blow Up. En uiteraard gaan we natuurlijk straks ook nog luisteren naar Jasper Schalks. Want er zijn nog twee nummers die we van hem gaan horen. En we gaan hem uiteraard ook nog eventjes wat vragen. Ehm, in het volgende uur onder andere LFRQX dan moet ik even ook alweer na gaan kijken van waar dat voor staat. En dan hebben we eh, ja, nog meer eh, dingetjes.